Gert Kluk met het NOS Journaal. De eerste migranten aangekomen van het Aquariusschip... dat vorige week werd geweigerd door Italië en Malta. De 274 migranten zaten bij binnenkomst in de Spaanse stad... op een schip van de Italiaanse kustwacht... dat een deel van de ruim 600 opvarenden had overgenomen. De andere migranten zijn nog onderweg op een ander Italiaans schip... en de Aquarius zelf. Waarschijnlijk komen ze allemaal in aanmerking voor een asielprocedure in Spanje. De Duitse bondskanselier Merkel wil op korte termijn een aparte top inlassen met landen die de meeste vluchtelingen opvangen. Die top moet dan binnen anderhalve week worden gehouden, nog voor de EU-top van eind deze maand in Brussel. Dan meldt de Duitse kant Bielt op basis van regeringsbronnen. Merkel wil onder meer met Griekenland, Italië en Oostenrijk om de tafel zitten om oplossingen te bespreken. De Nacht van de Vluchteling heeft dit jaar ruim 1,6 miljoen euro opgebracht. Vanuit vier steden vertrokken om middernacht tegelijk 5200 deelnemers... voor de 40 kilometer lange sponsorloop. Nooit eerder deden zoveel mensen mee. Met opgehaalde 1,6 miljoen euro kan Stichting Vluchteling... aan bijna 24.000 gezinnen noodhulp geven. Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft voor het eerst TBS met dwangverpleging geëist tegen een verdachte. Het gaat om de man die zijn stiefkinderen van drie en vijf ernstig mishandelde en vermoorde. Ook wil het OM dat de man 15 jaar de cel ingaat. Mocht de rechter meegaan in de eis, dan moet de man naar Nederland komen. Aruba heeft geen TBS-kliniek. In Duitsland, in de buurt van Münster, zijn bij een ongeluk met een hete luchtballon de zes inzittenden gewond geraakt. De luchtballon kwam volgens de politie terecht in een regenbui en werd door een windvlaag samengedrukt. Daardoor stortte de ballon zo'n 10 meter naar beneden en kwam in een open veld terecht. Ook een medewerker van het ballonvaartbedrijf raakte gewond. Hij viel toen hij naar de plaats van het ongeluk liep. Het weer eerst nog af en toe zon, ook wel een enkele bui.